Kees Groot met het NOS-journaal. De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal zijn veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De kasbeheerder en de financieel tussenpersoon hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan onder meer omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. Vestia was ooit de grootste woningcorporatie van Nederland. De twee zadelden het bedrijf voor 23 miljard op met derivaten, riskante financiële producten. Zelf kregen ze in het geheim 20 miljoen euro aan provisie. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen zijn de slachtoffers van de ramp met de MH17 herdacht. Op de besloten bijeenkomst, precies vier jaar na het neerhalen van het vliegtuig, werden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. Op het exacte tijdstip van de ramp, 18 minuten over 3, was er een minuut stilte. De politie is bij een grote actie tegen georganiseerde hennepteelt elf panden in Leeuwarden en omgeving binnengevallen. Anonieme tips brachten de politie op het spoor van een groep van vijf mensen die zich bezighoudt met hennepteelt en het leveren van goederen voor die teelt. In een van de doorzochte panden stond het vol met spullen en voorraden die worden gebruikt bij de teelt. De politie heeft vier mannen en een vrouw aangehouden. Strafschoppenseries in het betaald voetbal worden volgend seizoen in een andere volgorde afgewerkt. De clubs nemen dan niet meer om en om een penalty, maar volgens het ABBA-principe. De KNVB verwacht dat een serie op die manier eerlijker verloopt, omdat de druk eerlijker verdeeld wordt over beide ploegen. De eerste wedstrijd waarin dat kan gebeuren is die om de Johan Cruijffschaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord op zaterdag 4 augustus. Het weer, alleen landinwaarts is er kans op een enkele bui. Vanavond valt de wind weg en klaart het breed op.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 you predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things that took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man? Looking at me, looking at the last three years like I did.